Drie uur. Gert Luc met het NOS-journaal. Radio-dj Tom Mulder is overleden, 72 jaar oud. In de jaren 70 en 80 maakte hij populaire programma's voor de Tros... eerst onder het pseudoniem Klaas Vaak. Hij was de presentator van onder meer 50 Pop of een Envelop... en de Havermout Show. Later werkte hij voor Radio 10 Gold. In 2006 moest Tom Mulder stoppen... nadat hij twee jaar eerder een hersenbloeding had gekregen. De politie in Friesland heeft een 68-jarige man aangehouden... in verband met een verdacht voorwerp in een trein op het station in Leeuwarden. Waarvan hij wordt verdacht is nog niet duidelijk. Eerder werd bekend dat het gaat om een jerrycan met een onbekende vloeistof... die de trein was vastgemaakt. Alle passagiers zijn eruit gehaald. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld voor onderzoek. De politie in Amsterdam en Rotterdam maakt zich zorgen over het stijgende aantal steekpartijen met jonge daders en vaak op jonge slachtoffers. Ze roepen de politiek op maatregelen te nemen. Volgens de politie komt de stijging mogelijk door de populariteit van rapmuziek... waarin geweld vaak een rol speelt. Een van de veroordeelden in de zaak rond de Arnhemse villa-moord... heeft zijn bekentenis ingetrokken, blijkt uit een kro cv documentaire over de gewelddadige overval in 1998... waarbij een Arnhemse vrouw werd doodgeschoten. De veroordeling van negen verdachten is grotendeels gebaseerd op de bekentenis van de man... die zijn verklaring nu intrekt. De NS-bus die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Bussum... is in beslag genomen door de politie voor onderzoek. Mogelijk is het ongeluk waarbij een 36-jarige vrouw uit Naarden omkwam... veroorzaakt door een technisch probleem aan de bus. De burgemeester van Naarden bezoekt vandaag de nabestaanden van het slachtoffer. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vanmiddag wordt het even droog.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 and look me in my eyes. esto aquella madre la prostitución la llevó a progresar y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él nada más. pasando los años y el niño lindo de mami vive con see.